van 5 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De VVD wil na de verkiezingen op geen enkele manier regeren met de PVV. Ook niet in een gedoogconstructie, zoals in het eerste kabinet Rutte. Dat zei de premier na afloop van de ministerraad. De PVV steunde destijds het kabinet zonder er zelf in te zitten. Rutte zei er opnieuw bij dat hij de PVV-kiezer niet uitsluit... omdat hij die kiezer serieus neemt. Rutte voegde er nu aan toe dat er mensen zijn die hard werken... maar nog nauwelijks merken dat de crisis achter de rug is. De eerste overlevenden van het ingestorte hotel in Italië zijn naar het ziekenhuis gebracht. Woensdagavond werd het hotel in Farindola door een lawine verwoest. In het hotel waren op dat moment zo'n 30 mensen. Gisteren werden vier doden geborgen en vanochtend werd duidelijk dat zes mensen het hebben overleefd en ergens in de resten van het hotel waren. Volgens de Italiaanse brandweer zijn er nog meer overlevenden in het hotel. De tijd dringt om meer vermisten te vinden. De temperatuur in het gebied stijgt en daardoor is er kans op nieuwe lawines. Een man van 51 het Helmond, die de belager van zijn dochter heeft mishandeld... wordt beschuldigd van moord of doodslag. Hij nam gisteren het heft in eigen hand... nadat zijn dochter online was lastiggevallen door een voormalige tbs'er... De vader wist via oproep op internet het adres van de belager te achterhalen. Hij ging er naartoe en viel de man aan. En die raakte daarbij gewond. De vader is aangehouden. Schepen kunnen vanaf maandagochtend weer over de Maas bij Graven varen. Vanaf 8 uur mogen schepen met een beperkte diepgang als eerste het stuk tussen Sambeek en Graven bevaren. Later op de dag volgen de grotere schepen. Sinds eind vorige maand was scheepvaartverkeer niet mogelijk nadat een binnenvaartschip een stuw had beschadigd.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 Dus ZFM Zandvoort. En wat kan u verwachten in de komende twee uur? Om kwart over vijf het gedicht van de dag. En om half zes de column van El Kerkman. Dan is er nog de wonderenwereld van ZFM. In de aardreclame het recept van de dag. En het weer voor het komend weekend. En kust en zee. Maar natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just be aware of a man named Leroy Brown. Now, Leroy's more than trouble. He stood about six feet four. All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the studs, they call him Sir. Well, he's bad, bad Leroy Brown baddest man in the whole damn town, better than old King Kong, and he's meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he's a gambler, and he likes his fancy clothes. He likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He's got a custom continental. He's got an Eldorado too. He's got a 32 gun in his pocket for fun and a razor in his shoe. Well, he's bad, bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town, better than old King Kong, and he's meaner than a junkyard dog. Well, Friday night about a week ago, Leroy shooting dice and at the edge of the bar sat a girl named Doris, and ooh, that girl looked nice. Well, he cast his eyes upon her. It's when the trouble soon began. Cause Leroy Brown learned a lesson about a messing with the wife of a jealous man. Well, he's bad, bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong and he's meaner than a junkyard dog. Well, the two men took to fighting, and when they pulled them from the floor, Leroy Brown looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. Well, he's bad, bad, bad, Leroy Brown, baddest man in the whole damn town, better than old King Kong, and he's meaner than a junkyard dog. Well, he's bad, bad, Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town, better than old King Kong, and he's meaner than a junkyard dog. Well, he's better than old King Kong, and he's meaner than a junkyard dog. He's bad. Ja, we zijn deze twee uur begonnen met James Hartley, Bad Leroy Brown. Ik denk, laat ik maar met een lekker rustig nummer beginnen. En we gaan nog even rustig verder. Boy George met de Culture Club. Do you want to really hurt me? Give me time to my Let me Er is behoorlijk paniek ontstaan onder de vaste campinggasten op de branding. Velen staan al tientallen jaren op het terrein en zijn verknocht aan Zandvoort. 80% van hen komt rond de 1 april als de camping na de winter weer open gaat. Met, maar hebben behouden van onze badplaats en gaan op 30 september bij sluiting weer naar de winter. Weer terug naar huis. Veelal naar Amsterdam. Sommigen staan al meer dan 50 jaar in Zandvoort en hun kinderen kennen Zandvoort op hun duimpje. En komen tegenwoordig zelfs met hun gezin als vaste kampeerders in de zomer hier staan. Ze doen een boodschap in Zandvoort en de kinderen gaan hier stappen. Zandvoort profiteert hier dus van. Op dit moment worden er tussen de gemeente Zandvoort en de eigenaar van de camping... gesprekken gevoerd om de erfpacht, die binnenkort afloopt, te verlengen. Het lijkt er nu op dat de eigenaar deze gelegenheid gebruikt... om de vaste campinggasten dan daar vanaf te komen. Esta es la leyenda de Sanadú. gedicht van vandaag heet Kruispunt. Op het kruispunt van mijn wegen. De horizon vervaagt. Elke richting vol beloften. Mijn passen loom vertraagd. Mijn bivak opgeslagen. Even zonder doel. Speurend naar de tekens. Komen uit mijn gevoel. Geduld is mijn gezelschap. De rust mijn metgezel. Een passie vol verlangens trek dwingend aan de bel. Welk pad leidt naar bezinning? Welk pad bemint onwijs? Welk pad voert naar grote hoogte? Op welk woord ik oud en grijs? Wat vraagt nog om vervulling? Wat zou ik graag beleven? Welke richting is de weg? Zodat we alles wordt gegeven. Het kruispunt in mijn leven. Een oase in mijn bestaan. Vertrouwen zal me wijzen welke weg ik heb te gaan.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 In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Vilmos Huzar en Bart van Lek de voorkeur aan geometrische vormen en primaire kleurgebruik. Wij tonen u ook gebruiksvoorwerpen van de Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Deco Kooimans. Daarna tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie van de stijl. Het kost 3 euro en de locatie is Museum Zandvoort, Zwaluweestraat nummer 1. Telefoonnummer 023 5740280 280 en de website is www.zandvoortmuseum.nl I look high, I look low, looking looking internet. www.zfmzandvoort.nl How many times will you fall And stand alone with your back to the wall How many times will it De, column, van de week, van, van Nel Kerkman. Volgens mij is de blauwe maandag achter de rug. En is het goed verlopen. Het was geen sombere maandag. De zon scheen en de vogeltjes floten er lustig op los. Zelfs de lucht had de kleur aangenomen. Er was een strak blauwe hemel. Ik had nog nooit van deze naam gehoord. Voor de maandag van de laatste volle week van januari. Kennelijk heeft de commercie lucht geroken, want diverse winkeliers en ondernemers gebruiken deze maandag voor een extra korting of een aanbieding. Ik heb veel uitspraken voor blauw. Het zakje blauw bijvoorbeeld, van mijn moeder. Die toevoegde aan de witte wassen om het wasgoed nog witter te krijgen. Ook alcohol heeft met de kleur blauw te maken. Je bent lid van de blauwe knoop en als je te diep in het glaasje kijkt, dan ben je aardig blauw. Heb je al in het weekend te veel gedronken, dan is een blauwe maandag erg welkom. En nu het zo koud is, loop je alleen niet op maandag, maar ook op andere dagen te blauwbekken. In de muziek staat de kleur blauw voor hartzeer. En wat te denken van de blues. Heerlijke muziek voor een blauwe maandag waar je nog na, na te denken over het blauwtje wat je gelopen hebt. Blauw is ook de rustgevende kleur in je interieur. In Griekenland is er veel blauw. De luiken, deuren, daken en stoelen in een restaurant hebben een speciale blauwe kleur. Wat mooi afsteekt bij de witte huisjes. Blauw houdt volgens zeggen ook te vliegen buiten. Grappig. Hoe lang je erover nadenkt, hoe vaker deze kleur voorkomt dan rood. Jaren geleden heb ik een mandala tekencursus gevolgd... waar de kleuren van de zeven energielijnen, de chakra's, van je lichaam besproken werden. Elke les kwam je in de kleur die aan bod was. Bij de vijfde chakra heb ik mijn rot gezocht naar een blauw kledingstuk. Veel rood en geel, maar niets in blauw. Deze keelchakra staat voor het spreken, schrijven en jezelf durven uiten en is van groot belang. Gelukkig heb ik het gemis goezen opgelost. En loop ik vaker met een blauwe sjaal om mijn nek. Want geen column schrijven is een ramp. Nel Kerkman. In 2016 zijn de werkzaamheden uitgevoerd om de binnenklimaat van de blauwe tram te verbeteren. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Uit een recent onderzoeksrapport, dat is uitgevoerd door de aanleiding van de klachten... van onder andere de Maria en de Hannitschafschool, blijkt dat de klimaatbeheersing nog steeds niet voldoende werkt. Het college zoekt naar een permanente oplossing en gaat hiervoor naar de raad om extra geld te vragen. Om op korte termijn de situatie te verbeteren... worden tijdelijk kachels verplaatst. De schoolbesturen, beheerders en de ouders van de leerlingen van de blauwe tram... zijn hierover geïnformeerd. villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è ricordo di me. dan weer villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè. I get lost Na Bruno Mars met Young Girls gaan we iets heel anders doen. Een Nederlands groepje, de Nits in de Dutch Mountains. I was born in a valley of bricks just waiting for the cars coming home late at night. Thunder that's melted. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house, in and Dutch melted.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 Daarvoor moeten we eerst kijken naar de structuur van schapenwol. Woldeskundige Betty Stickens legt uit dat vezels van schapenwol gegolfd zijn. Die golfjes, krimp geheten, hebben schubben. Hoe meer krimp per centimeter, hoe fijner de wol. De schubben beschermen de vezel en staan iets uit. Om wol bruikbaar te maken voor kleding wordt wol gesponnen. Daardoor komen de wolvezels gestrekt naast elkaar te liggen. Bij een wasbeurt zorgen water en zeep ervoor dat de schubben verder uit gaan staan en in elkaar grijpen. En de ronddraaiende beweging in een machine zorgt ervoor dat de golfjes in elkaar draaien. Dit proces zorgt voor krimp van de kleding. Soortgelijke methodes worden ook gebruikt om veel te maken van wol. Overigens klopt de aanname van de vraagsteller dat schapenvacht niet kan krimpen niet. Aldus Stikkens. De vacht van een schaap kan op de huid filten en dus krimpen. Het huidvet van de schaap bevat kalium en samen met de wolvet vormt dit een zeep. In combinatie met wrijving kan de vacht op de huid verfilten. Tegenwoordig worden de golfjes van fijne wolvezels in baden met bijtende stoffen ontkrimpt. Zo wordt de wolmachine wasbaar. Wollen, kleding kan dan in wasmachines gewassen worden... mits je het juiste wasmiddel en programma gebruikt. Maar omdat wol vuilafstotend is, hoef je het niet zo vaak te wassen, zegt Stikkens. I'll pick you up at the same time, at the same place, the same old drive. We'll just talk about our day to try to fill the awkward space tonight. We'll play the songs we used to love while we try to fall in love again. Oh. And we don't know who's wrong or right, but we don't even care enough to fight going through the motions. Cause we can't fix what's broken. And I know it's gonna hurt, but darling, I'll go first. Cause I won't keep on saying those three empty words. No, I won't keep on saying those three empty words. working every day. I'm running out of things to say to you. Mm. What's really gonna break my heart to have to tell your little brother. And it might be easier to stay, but it'll never be the same. No, oh no. And if some nothing doesn't change, then we'll keep on sinking further. Oh, we're going through the motions. Yeah, cause we can't fix what's broken. Mm. And I know it's gonna hurt, but darling, I'll go first. So I won't keep on saying those three empty words, those three empty words will only make it worse. I'm tired, I can't take it anymore. And those three empty words will only make it worse. We're tired, we can't take it anymore. We're going through the motions. Cause we can't fix what's broken And I know it's gonna hurt But darling, I'll go first I won't keep on saying Those three empty words We don't have to keep on saying Those three empty words No, I can't keep on saying Those three empty words Zondag 22 januari is in de Amsterdamse waterleiding Duinen een leuke excursie die eindigt met een heerlijk kop gesnapt. Onder begeleiding van een van de vrijwilligers vertrekt men bij het bezoekcentrum voor een flinke wandeling... en na afloop is er voor ieder liefhebber een warme kop snert of een heerlijke andere soep... verzorgd door soepbus De Buskruid. De wandeling is vooraf het bezoekcentrum De Oranjekom bij de ingang, de oase... en is om 11 uur, om 1 uur en om 2 uur... De kosten, daar hoeft u het niet voor te laten, dat is 5 euro. En dat is inclusief een kopsoep. tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? The mooiste ballads hoor je hier op Zee. it fall from the sky. Feel it soak through my flesh and my blood.